uur. City Dijkers met het NOS Journaal. In Amerika is ook de strijd om het Huis van Afgevaardigden gewonnen door de Republikeinen. Ruim een week na de presidentsverkiezingen is nu duidelijk dat de partij van Trump een meerderheid van de zetels heeft in het huis. Daarmee is de overwinning voor Trump compleet. De Republikeinen hebben ook een meerderheid in de Senaat. En ook de meeste rechters in het Hoge Rechtshof zijn conservatief. Daarmee krijgt Trump ruim baan om zijn beleid door te voeren als hij in januari opnieuw president wordt. De politie heeft gisteravond 281 mensen opgepakt rond de pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam gisteravond. Die was vooraf al verboden, maar toch kwamen er honderden mensen naar de Dam. De meeste mensen zijn aangehouden omdat ze niet luisterden naar de oproep om te vertrekken. Ze zijn met bussen naar een andere plek gebracht en daar weer vrijgelaten. De politie zegt beelden te onderzoeken waarop is te zien hoe sommige leden van de ME vrijgelaten demonstranten slaan met hun wapenstok en naar hen schreeuwen. Vakbonden willen vandaag op een andere manier toch demonstreren tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs. Het plan was eigenlijk om samen te komen in Utrecht. Maar volgens de gemeente wil een pro-Palestina-organisatie de demonstratie kapen en kan die daardoor niet doorgaan. Vakbond FNV zegt dat personeel en studenten in het hoger onderwijs via een livestream toespraken zullen volgen. Als dat programma op de livestream is afgelopen zijn er op meerdere plaatsen kleinere acties. De grote clubactie heeft dit jaar een recordopbrengst opgeleverd. Er werd meer dan 20 miljoen euro opgehaald. Met de grote clubactie gaan leden van verenigingen langs de deur om loten te verkopen. Daarmee helpen ze de verenigingen en clubs. Per club is er bijna 3000 euro opgehaald. Het weer, af en toe wat regen, bij een graad of acht. In de komende uren wordt het weer droog. En dan verloopt de dag verder grijs, maar op de meeste plaatsen wel droog.